Die zeggen dat ze geen toegang kunnen verlenen omdat ze de veiligheid niet kunnen garanderen. De OVSE roept de rebellen ook op om hun aanval op de stad te stoppen. Strijders van terreurgroep Islamitische Staat zijn begonnen aan een offensief in de buurt van de Iraakse stad Erbil. Volgens CNN is het een zeer grote aanval op zo'n 45 kilometer van de stad. De Koerden zeggen dat ze vanaf meerdere kanten worden aangevallen door IS-strijders. Deze week zijn Nederlandse trainers begonnen met het opleiden van Koerdische Peshmerga-strijders in Erbil. Bij een ongeluk op het NS-station in Wiegen is iemand omgekomen toen hij voor een trein kwam. Kort daarvoor was er sprake van ruzie. De politie heeft drie mensen aangehouden. De politie wil niet zeggen of er opzet in het spel was. Op sociale media wordt gezegd dat het slachtoffer is geduwd. Veel mensen hebben het ongeluk zien gebeuren en zijn opgevangen. In Amsterdam is een man neergeschoten. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is niets bekend over de identiteit van het slachtoffer. Het schietincident was in het westelijk havengebied. De dader is gevlucht in een donkere auto. Justitie doet onderzoek naar fraude en omkoping door een bedrijf dat advies geeft aan woningcorporaties. Volgens de Volkskrant zijn drie corporaties daarvan het slachtoffer geworden. De drie kregen van het bedrijf Sensum uit Lelystad advies over manieren om zo min mogelijk rente te betalen. Tegelijkertijd steekt dat bedrijf provisie op wanneer de corporaties bij hun adviseurs leningen of rentederivaten afsloten. Het weer. Op steeds meer plaatsen is het mistig en bij minimaal van 0 tot min 5 graden kan het lokaal glad zijn.